8 uur. Gert Kluk bij het NOS Journaal. Bij een brand op een camping in Bladel in Noord-Brabant... zijn twee mensen om het leven gekomen. De brand woedde in een caravan. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. De brand brak rond drie uur vannacht uit. Hulpdiensten waren snel ter plaatse... maar de slachtoffers waren toen al overleden. Volgens de politie lijkt een technisch mankement... de brand in Bladel te hebben veroorzaakt. Griekenland wil af van de nieuwe korting op de pensioenen... die volgens Europese afspraken op 1 januari in moet gaan. Volgens premier Tsipras is die maatregel niet meer nodig... omdat het financieel beter gaat met het land. Het opnieuw korten van de pensioenen ligt gevoelig... voor de linkse partij van Tsipras. De afgelopen jaren zijn de pensioenen gehalveerd... in ruil voor Europese financiële steun. In Sittard is een fietser overleden toen ze werd aangereden door een auto. De bestuurster reed in eerste instantie door... maar strandde een straat verderop nadat zijn huis en twee andere auto's had geraakt. De 43-jarige vrouw is vastgezet, ze had lichte verwonding aan haar gezicht. Onduidelijk is nog of ze had gedronken. Dirigent en componist Rijnbert de Leeuw kreeg dit jaar de Prins Bernhard Cultuurprijs. Dat werd bekendgemaakt tijdens een concert ter ere van zijn 80ste verjaardag in Amsterdam. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 150.000 euro. Het Prins Bernhard Cultuurfonds noemt de Leeuw van grote artistieke betekenis voor de muzieksector. En in bijzonder voor de eigentijdse muziek in binnen- en buitenland. Hij kreeg gisteravond ook de zilveren medaille van de stad Amsterdam. In Groningen zijn een man en een vrouw zwaar gewond geraakt... toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is doorgereden. Volgens de politie zagen veel mensen de aanrijding gebeuren. In de buurt van het ongeluk was een festival. De politie is op zoek naar de bestuurder. Die reed in een witte of beige Volvo. In de voorruit zit waarschijnlijk een grote barst. Het weer, Vooral in het zuiden vandaag geregeld zon. In het noorden bewolking met meer kans op buien. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon en dan 22 graden.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 Ain't got no cigarettes. I but two hours of pushing broom buys an eight by twelve four bedroom. I'm a man. Third box call, midnight train, a destination banger, man. Oh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stove that ain't locked when no one's around to sing. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing brooms, eight by twelve, four bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road trailer King of the Road is de enige single van Roger Miller die de Nederlandse hitparade zaalde. De song is in 1964 geschreven. Het gaat over een zwerver die niets heeft, maar zich toch koning van de straat voelt. Een situatie die wellicht betrekking had op Millers eigen leven. Hij had een zeer arme jeugd en ook later wilde het met geld niet altijd vlotten. En hij stal ooit een gitaar. King of the Road is wel zijn visitekaartje geworden en nu is er een tribute met eerbetoon aan Roger Miller. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Je hoorde diverse artiesten waaronder Willie Nelson, Dolly Parton, Randy Travis en ga zo maar door in King of the Road. In Lock, Stock en Teardrops horen we Mandy Barnett, waarna Roger Miller Willie Nelson zelf aankondigt voor de laatste song in dit blokje. Thank you all. I have, uh, I wrote a song a while back and recorded it with some friends of mine. I wrote this song called Old Friends. And if I may, I'd like to ask Willie Nelson to come up here and help me sing it.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 Als autodidactisch gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha nu een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song, hetgeen duidelijk wordt via haar album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als favoriete track. Althans, wat mij betreft. is wat het is is het negende album van de man die in 1995 het Littlefield Denim Festival opende voor Waylon Jennings en Johnny Cash. De meeste songs op het nieuwe album zijn origineel, met slechts een paar covers, die net zo goed zo niet beter zijn dan het origineel. Billy Keeble met Another Bridge to Run. every bridge I've crossed. It seems like every time I've loved, I've lost. When I met you, I thought my love had turned. But our love's just another bridge to burn. soon light the fire and move on. I've already waited much too long. I'm so hurt and you're so unconcerned. But our love just another bridge to burn.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 Dalton. De song reikte tot een vijftiende plaats in de hitlijsten. We schrijven 1990. Chris Shiflett is de gitarist van de Foo Fighters. Maar met zijn eigen formatie de Dead Pleasants waagt hij zich ook op het countrypad. West Coast Town is daar een uitstekend voorbeeld van. see. It was paradise, but I chase the working class out. info at crossroadsmusic.nl Tom T. Hall nam I Washed My Face in the Morning Dew op voor zijn eerste album. Hij had het geschreven voor Lester Flat en Earl Crux, maar zij wezen de song af. Toms eigen opname kwam in de top 30, maar de song bracht hem geen fortuin. Het was wel een aanmoediging om vooral door te gaan en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. De original van deze week. county was hanging a man. Nobody cared if he lived or died, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun, washed my face in the morning dew, and kept on The second strange town I was in, they were laughing at a poor crippled man. Begging for nickels and dimes on the street, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun, washed my face in the morning dew kept on moving along. The third strange town that I was in was settled, peaceful and nice. The rich got richer and the poor got poor, and to me it didn't seem right. So I face in the morning dew. Bathe my soul in the sun. Wash my face in the morning dew. And kept on moving along. Someday times are bound to change. It can't be very far. And each injustice I have seen will come be Ray Benson's figuur torent hoog boven een sleep at the wheel uit sinds de oprichting in 1970 in West Virginia. Niet alleen vanwege zijn onmiskenbare lengte, maar ook als het enige constant lid van de groep. De hoofdrol in Jack I'm Mellow is voor zangeres Katie Shore, die de zang en de fiddle voor haar rekening neemt in dit borrelende, boppende nummer. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangers Arnoud en Sander Brinks, die optreden als Tangerine, hebben een nieuw album, Because of You. Dat gaat over hun verstoorde tweelingbroederband. Hun leven is de laatste tijd nogal gaan verschillen. De een ging scheiden en de ander werd vader. En dat was best lastig voor de broers. Nobody wants to be the one that's gonna go and say goodbye. we got together for. But we cannot keep living the lie that we don't want to live in anymore. We're living Dat was Tangerine met het fraaie Nobody Wants to Be the One. In Nederland werd Lucy Silvas in één klap beroemd na het uitbrengen van een duet met Nederlands trots Marco Borsato. Die single, Every Time I Think of You, stond heel lang op nummer 1 in de hitlijsten. De dochter van een Nieuw-Zeelandse vader en Schotse moeder begon haar carrière op haar zeventiende als achtergrondzangeres. Sinds haar hit met Marco mogen we haar best een klein beetje Nederlandse noemen. Ze heeft net een nieuw album uit en een van de songs is Old Habits. uit Utrecht afkomstige Old Dutch River Hoppers omschrijven hun muziek als old-time bluegrass. Long Don Gone is daar een voorbeeld van. Maar nu eerst Lucy Silvas. at me country uit eigen land. Ik kijk naar jongens zoals Hank Williams Jr., Leonard Skinner en David Allen Coe. Dat is het soort muziek dat ik de rest van mijn leven zal zingen, zegt Dylan Carmichael. Binnenkort verschijnt zijn solo-debuut gevuld met songs zoals Old Song Like That, die knipogen naar outlaw country, en tegelijkertijd ruimte maken voor de verbluffende, opvallende stem van Carmichael. still chokes me up sometimes. He stopped loving her today, brings a tear to a grown man's eyes. Take this job and shove it, makes me smile when I've had a hard day. Sure seems like those old cats knew just what to say. I miss heart and soul and a pedal steel guitar. Three chords. stays sane, and you can feel it in every single note. Dit is het favoriete album van de maand. Marta Field laat zich begeleiden door haar Franse muzikanten. Het repertoire is zeer gevarieerd en omvat ballads, bluesy en rockgetinte songs. En dat vaak overgoten met een country honky-tonk sausje. Met dobro, lapsteel, gitaar, slide, contrabas, viool, drums en af en toe een mandoline... en pedalsteel complementeert haar band haar emotioneel geladen zang. Monica Taylor en Travis Fight, beide ook iets met Cherokee bloed, eh, zorgen voor wilderige harmonieën. In een song als Last Train to Saintsville komt ook de honky-tonk-stijl ruim aan bod. zijn de tijden gebleven dat liefhebbers heerlijk weg konden zwijmelen bij de warme en veelal zoete geluiden bij de wetten van Johnny en June, George en Tammy of Conway en Loretta. Be My Ball and Shane is overduidelijk gemaakt in de traditie en stijl van die grootheden. En Brennan Lee en Noel McKay vinden moeiteloos aansluiting bij dit illustre rijtje. But won't you be my ball and chain? ever be my boss. dancing if you be my ball and chain. I'll even eat your mama's cornbread dressing if you'll be my ball and chain. I'll hold your purse while you try on dresses if you be my ball and chain. Sisters willen het nog wel een keer overdoen.